Ze in Zwitserland zijn relatief veel wapens. De Zwitserse regering waarschuwde voor problemen met de EU... als de meerderheid tegen zou stemmen. Songfestivalwinnaar Duncan Lawrence is weer terug in Nederland. Ongeveer een uur geleden landde de vlucht uit Tel Aviv op Schiphol. Gisteravond wist de zanger de eerste Nederlandse overwinning in 44 jaar binnen te slepen op het Eurovisie Songfestival. Duncan Lawrence is vanavond ook nog te zien in een extra uitzending van de talkshow Pauw om tien voor half elf. In India zijn de verkiezingen na vijf weken afgelopen. In totaal mochten 900 miljoen kiezers hun stem uitbrengen voor het parlement. Het gebeurde verspreid over zeven stemdagen. Op basis van de eerste exit polls lijkt het erop dat de coalitie van premier Modi de meerderheid behoudt. In Nederland is het eerste wolvenpaar gespot. Eind april zijn het mannetje en vrouwtje op de Veluwe gefotografeerd. Sinds vorig jaar zomer worden al sporen van wolven gevonden op de Veluwe... maar het was niet duidelijk of er een koppel bij zat. Deskundigen verwachten dat er nu ook snel pups zullen zijn. In de negende etappe van de Giro d'Italia, een tijdrit over bijna 35 kilometer, is Bauke Mollema derde geworden. In de stromende regen waren alleen de winnaar Primoz Roglic en Victor Kampenaerts sneller dan Mollema. De Italiaan Valerio Conti houdt de roze leiderstrui en Mollema is de beste Nederlander op een twaalfde plaats. Het weer, vooral in het binnenland komen buien voor... met kans op onweer, hagel en lokaal veel regen. Later vanavond en vannacht lossen de meeste buien op... en ontstaat wat nevel of mist. En vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen vooral in het noordoosten regen- en onweersbuien. Aan zee blijft het koud. In het binnenland kan het 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam staat tussen Breukelen en Apkoude een file met 10 minuten vertraging.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 It's every honky tonk in town. We're in the jailhouse now. We're in the jailhouse now. We're in the jailhouse now. I told her once or twice to quit playing cards and shooting dice. We're in the jailhouse now. We're in the jailhouse now. We're in the jailhouse now. We're in the jailhouse now. Well, I told Christy Jean groeide op met het rijden van een pick-up truck op het platteland van Texas. Met de middengolfradio afgestemd op traditionele countrymuziek. Ze absorbeerde de geluiden van haar moeder en vaders muziek en de landelijke invloeden die haar omringden. Vorige maand besteedde ik al veel aandacht aan haar album, maar op verzoek hierbij nog een drietal songs. Christy trapte af met In the Jailhouse Now. Vervolgens horen we haar met Love You A Thousand Ways en Baby I Don't Care.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 Ook muziek van eigen komt aan bod. Hoe breed country is, hoor je in dit programma. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Of Freedom de sterkste song is op het nieuwe album Stronger Than The Truth, meen ik te moeten betwijfelen. Maar het is ongetwijfeld wel een song met potentiële hitkansen voor Rima McIntyre. thick smoke of a bar and heart chained to a bottle of whiskey. And I've held strangers in my arms to pull apart their bars because I couldn't find the key. I've searched high and low, been to hell and back, been a prisoner to my soul, and all I know is that the price of being free, it don't come cheap. That's why people fight for it, rise for it, burn up the night. hands to cover the scars when we broke the shackles. And I've never been to war before, but your boots there on the floor are proof that I've won the battle. And all you had to give to me was the gift of being free. That's why people fight for it. Been a prisoner to my soul, and all I know is that the price of being free, it don't come cheap. That's why people fight for it, rise for it, burn. De mix van klassieke rock, country en southern rock is nauwelijks nog te horen via de huidige radiostations. Een uitzondering hierop vormt dit programma, The Gringo van Adam Caps. Yeah, my baby says she's tired on the road. I keep picking that six string instead of coming home. living or hurt. I gotta lose. So I buy me a ticket to old Mexico. watch that sunset out across the plain. And now I watch it disappear out amongst the waves. Treated in my porch swing for a hammock on La Playa. If I said I didn't miss it, hell, you'd call me a liar.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 Anne Vriend is een Canadese zangeres met Nederlandse roots. Ze was onlangs in ons land en komt in het najaar terug. Haar meest recente single, Hurt People, Hurt People, staat scherp. broke into my place and stole my stuff so you can sell it on the street for junk. sitting in this goddamn war with you wondering if you'll shoot. We watch it all with on TV, wondering how history repeats and repeats and repeats. People. original van deze week. I Got Mexico werd in 1984 uitgebracht. De vertolker Eddie Raven schreef het samen met Frank J. Meyers. En het was de eerste nummer 1 hit voor Eddie. Crossroads, nummer 1 country hit. I just got tired of that same old Tired of fighting that freeway mob. I bet you never thought I'd really go. I'd never get as far as Mexico. I've even learned to speak the language some down on the has got you, I've got Mexico. songs zijn geschreven door Dixie Jane Baker en Alice Wallace zorgt voor de vertolkingen. Might Even Cry a Tear for You. country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Onlangs is het album Happy Hour van Tim Knol en Bluegrass Boogeyman verschenen. Ik lees overal lovende kritieken en ik sluit me daar graag bij aan. Geen afgezaagd repertoire, maar twaalf nieuwe songs geschreven door Tim Knol en Arnold Lasseur. De songs klinken fris van de lever en ik start met The Deep Dark Woods. About the Willow Garden en Stars in Your Eyes staan er nog twee songs scherp van het schitterende album Happy Hour. Hulde aan de makers. western Oh, what a shame. country uit eigen land. Bijna iedereen kan tegenwoordig in de slaapkamer een geweldige plaat maken dankzij de huidige technieken. Dat hebben de Vandaliers ook gedaan, maar ze bewijzen met de video van Bottom Dollar Boy het ook live te kunnen. laat Reba McIntyre horen dat ze het niet verleerd is. Dit is een van de weinige albums die vanaf het eerste nummer tot en met het laatste laat genieten van geweldige country. En dus ook van Cactus in een coffee can. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. but she was shaking like a child when we took off. I looked over and clutched in her hand. There was a cactus and a coffee can. She was holding said My mama's first love was crack She made her living lying on her back And she gave me away on the day that I was born She said the last ten years I spent tracking her down It don't seem it's kinda like me. It'll hurt you to hold it, but it blooms every spring. She said, I'm on my way back to New Mexico. Was gonna scatter these ashes where the desert winds blow. But I came up with a better plan. My mama was a tortured soul. I still love her even though oh, she gave me away on the day that I was born. The plane touched down and we both got off. I took her hand and said, I'm sorry for she said, Thanks for listening and for being here. I've been wanting to talk about her for so many years. Now, I'll probably never see Elena again. We met as strangers and parted as friends. As we waved goodbye, I was sure of one thing there'll be a flower on that cactus come next spring. Crossroads, Kees de Haan. Bij de naam Panhandle Cowboys denk je meteen aan originele western music. En zo is het ook. Luister maar naar Angel Next to You. So you think you found an angel And it's standing next to you Think that you're in heaven When that angel's close to you think this one is different from the others that you knew. Well, that's really not an angel standing next to you. Well, I hate to break the news, but that angel next to you is one that I knew before she ever came And that angel there beside you has some devil in her too. So you see, that's not an angel standing next to you. Now, don't be upset, my friend, from what I'm about to tell you. You see, she broke my heart once long ago. She'll do the same damn thing to you. And you think this one is different from the others that you knew. But that's really not an angel standing next to you. Well, that angel there beside you has some devil in her too. She'll take you by surprise by the things she'll say and do. I wish I had that angel standing next to you. But that's really not an angel standing next to you. Lord, I wish I had that angel standing next to you. Chris Buck is een van de snelst stijgende country acts in Canada, met een aanhang van duizenden fans. Hij heeft al enkele singlesuccessen gehad en ook met zijn nieuwe single Good Old Days timmert hij stevig aan de weg. back under the stars that night. Never thought to ask, will yesterday make go? So young and free, just killing time. Play gitaar En die uitdaging pak ik ook in het tweede uur weer op. Ook dan weer lekkere countryklanken waarbij je hoort hoe breed dit genre in werkelijkheid is. Zometeen nog een uur country. Going back to Tamworth, found me a guitar.